Raymond Seré met het NMS-journaal. België heeft bijna een nieuwe regering. De onderhandelaars van vier partijen zijn het in een marathonvergadering van 28 uur... eens geworden over het regeerakkoord en de begroting. De centrumrechtse coalitie wordt gevormd door de Vlaamse nationalisten van N-VA... De liberalen van Open VLD, de Franstalige liberalen van Mouvement Reformateur en de Vlaamse Christendemocraten. De volgende stap is de verdeling van de ministersposten. Charles Michel van de Mouvement Reformateur wordt voorgedragen als premier. Als Michel tot premier wordt benoemd is hij met zijn 38 jaar de jongste premier van een Europees land ooit. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zegt zich rotgeschrokken te zijn van een Twitterbericht van RTL Late Night. Daaruit bleek dat de misdaadverslaggever vrijwel zeker wist waar de moordenaar van oud-minister Borst zit. De Vries zegt in een reactie op het RTL Twitterbericht dat er niets van klopt, dat hij onjuist is geciteerd. Hij zegt dat hij geen idee heeft wie de dader is. Peter R. de vanavond bij RTL Late Night om te praten over de moord op oud-minister Borst. Op maandag 10 februari werd haar lichaam gevonden in de garage van haar huis in Beeldhoven. Ze is vermoedelijk twee dagen daarvoor om het leven gebracht. De georganiseerde misdaad beheerst op een of andere manier tenminste 25% van de sport wereldwijd. Dat zei David Houman, de secretaris-generaal van het Wereld Antidopingagentschap WADA, in Londen tijdens een conferentie over de bescherming en beveiliging van de sport. Criminelen handelen in doping en kopen sporters om om uitslagen te beïnvloeden. Houman heeft de informatie over het aandeel van criminelen in de sport gekregen van Interpol. De WADA-topman pleit voor een harde bestrijding van de misdaad in de sport dan het weer verspreidt over het land nog wat buien, maar ook opklaring.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 Die we eh, bij elkaar hebben gesprokkeld. En we, dat is vandaag eh, samensteller en presentator Peter Den Boer. We gaan beginnen met een... Eh, Ode aan de Groten. En dat zijn muzikanten rondom Lester Jong. We horen Roy Eldridge op de trompet, Vic Dickinson op de trombone, Teddy Wilson piano, Freddie Green, good old Freddie Green, op de gitaar, Gene Remey op de bas en Joe Jones op de drums. Lester Jong was een tenorsaxofonist en een clarinetist die als een van de meest invloedrijke tenorsaxofonisten staat aangeschreven. Zijn naam, Prez, afkorting van president, kreeg hij eh, ooit van Billy Holiday... met wie hij heel veel heeft gewerkt. De jazz had er namelijk al een King of Swing, Benny Goodman... en een Duke, dat was Ellington, en een Count, dat was Basie. En Lester Young bespeelde zijn eh, saxofoon op een heel eigen manier licht en zweverig. Dat gaan we zo meteen horen. In tegenstelling tot de destijds gangbare harde stijl van bijvoorbeeld uh, Coleman Hawkins. Daar hebben we ook al zijn programma aan gewijd. Hij heeft heel veel tenorsaxofonisten beïnvloed. Hoewel hij er zelf een, een bijzonder eigenzinnige stijl op nahield. Wij gaan luisteren naar al deze mannen die ik net genoemd heb in I Didn't Know What Time It Was. way. I know every type of love, better far than they. Love for Sale. Dat was Astrid Gilberto in een eh, wat modernere setting. Astrid Gilberto die beroemd is geworden met haar Braziliaanse bossa nova songs. En die in 2001 de microfoon neerlegde en vervolgens ging schilderen en nooit meer muziek ging maken. We gaan nu luisteren naar Charles Hunter een eh, stuk waar de vibrafoon en de Hammondorgel de boventoon voeren in het stuk Sugarcraft. Craft. come to her. That's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She give me love, love, love, love, crazy love. She gives me love, love, love, love, crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like it is. She give me love, love, love, love, crazy love. She give me love. is love. Yes, I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I wanna throw my arms so far away. She give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. Crazy Love. Onmiskenbaar. Michael Bublé. Prachtige arrangementen, prachtige stem. Een modern jasje en toch veel stukken uit eh, het oude repertoire. Maar wel heel erg fris. In de jazzmuziek worden heel veel thema's eh, speciaal gecomponeerd door de dames en heren muzikanten. Maar er zijn ook eh, stromingen die zeggen we nemen klassieke stukken. En af en toe duikt er een op. En dan laat de jazzmuzikant horen wat hij van zo'n klassiek stuk maakt. In een van de komende uitzendingen zal ik daar meer aandacht aan besteden. En vandaag laat ik iets horen uit Rigoletto van Verdi. Donna Immobile, maar dan gespeeld door Mike Del Ferro. much thing to too close comfort now. You better be smart. much Too close for comfort. De luisteraars die eh, regelmatig aan het toestel zitten... die weten dat Ehm, mijn keuze geladeerd is met orkesten die alleen maar uit hedendaagse Nederlandse muzici bestaan. Omdat wij hier hele goede muzikanten hebben. Dit was Gea Griek en die zong mm, begeleid door Arie Kuit. Lodewijk Bouwens op de vibrafoon. Hilvert de piano, Hans Mantel contrabas en good old Louis de Bij op de drums. We gaan nu naar de gitaar van Charlie Bird... En de saxofoon van Stan Getz. Samba Triste. tête moins paix toute bagaille moins chère. Cyclone soufflé, la mer levée, c'est toujours la misère. La guerre rivée, troupes débarquées, moins qu'à toujours qui Mais faut tout ça changer, cher. moins créole, moins niqueur. Mais faut tout ça changer, moins plein bonne volonté, moins chacun, moins misère. Et puis moins sur la terre à présent moins les C'est bon temps moins que oui, oh, moins j'ai bien misère. Depuis moins sur la terre, à présent moi les C'est bon temps moins que Zarico Rouge. Een van de langst spelende Franse uh, oude stijlbands... geformeerd in 1965... die prachtige muziek maken. En eh, dat was oorspronkelijk gebaseerd op de Creoolse muziek. Eh, en ze hebben inmiddels een vaste plek gevonden op alle Europese jazzpodia. En ze zingen ook wordt ook solo gezongen. En het is natuurlijk altijd aandoenlijk als eh, onze Franse jazzmuzikanten Engelstalige songs gaan zingen. En we gaan luisteren naar een oude bekende. En dat is Always. I'll be loving you always. With a love that's true, always. When the thing you plan need a helping hand, I will understand. days may not be fair. encore plus que l'amour, mais toujours, toujours. gestreken bas. Dat was eh, Stefan Grappelli met een heel orkest. You took advantage of me. We gaan het eerste uur ZFM Jazz besluiten. Maar we wachten u graag terug na het reclame- en nieuwsblokje...